Mark Visser met het NOS Journaal. De gedeeltelijke instorting van de parkeergarage bij Eindhoven Airport... is te wijten aan een constructiefout in vloerplaten die zijn gebruikt. De vierde verdieping stortte gedeeltelijk in... waarna ook de vloeren van de verdiepingen eronder instortten. Het vliegveld en aannemer BAM hadden allebei een onderzoek laten instellen. En de onderzoekers komen tot dezelfde conclusie. Wie er verantwoordelijk is voor de fout is nog onduidelijk. De winkels van modemerken McGregor, Gastra en Adam blijven open. Investeringsfonds Du neemt de boedel over. Het bedrijf waartoe de drie merken behoorden ging begin deze maand failliet. Na mislukte doorstart. Het is nog niet duidelijk hoeveel banen en winkels er onder de nieuwe eigenaar overblijven. De Rijksrecherche heeft een medewerkster van het Nederlands Forensisch Instituut aangehouden. Zij wordt ervan verdacht dat ze met bloedmonsters heeft geknoeid die bij haarzelf waren afgenomen. Zo zou ze hebben willen verdoezelen dat ze met te veel alcohol op achter het stuur zat. Er zijn geen aanwijzingen dat ze met ander onderzoeksmateriaal heeft geknoeid. Partijvoorzitter Frauke Petri wil niet in de fractie zitten van de Alternatieve voor Duitsland. De rechtspopulistische AFD kreeg gisteren bij de verkiezingen ruim 13% van de stemmen en haalt daarmee voor het eerst de kiesdrempel. De gematigde Petri zegt dat er een richtingenstrijd is in de partij. Ze denkt dat de AFD nog meer zetels had gehaald zonder lijsttrekker Alexander Gauland. In Frankrijk voeren vakbonden actie tegen de hervorming van de arbeidswet. Zo houden vrachtwagenchauffeurs aan de Belgische grens bij Roubaix andere vrachtwagens tegen die naar België willen rijden. De nieuwe regels worden de komende dagen van kracht. Het wordt voor bedrijven dan makkelijker om mensen aan te nemen en te ontslaan, onder meer door verlaging van de ontslagvergoeding. Het weer, vooral in het zuiden flink wat zon, 17 tot 20 graden.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 Laten we lekker gaan wandelen. Ga je zaterdag 30 september ook mee met een van onze 26 gezellige stadswandelingen? Speciaal voor ANWB-leden, onder begeleiding van een gids en meedoen is gratis. Kom naar de ANWB-winkel of meld je nu aan op anwb.nl slash wandelweken.